Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De nieuwe uitbreidsorganisatie WHO. Het virus heeft zich verspreid over een groot gebied in de regio dicht bij de grens met Oeganda. De vorige uitbraak van ebola werd met succes bestreden door een nieuw vaccin. Dat zou opnieuw kunnen worden ingezet, maar in het getroffen gebied kunnen spanningen en conflicten de hulpverlening verhinderen. Woensdag werd bekend dat er vier nieuwe gevallen van ebola waren geconstateerd. Eh, de afgelopen weken zijn ook nog twintig mensen overleden door nog onbekende virussen. Zittend president Mnangagwa van Zimbabwe heeft de verkiezingen gewonnen. Volgens de kiescommissie heeft hij iets meer dan de helft van de stemmen gekregen. De verkiezingen waren de eerste sinds dictator Mugabe in november werd afgezet. Er is veel wantrouwen over een eerlijk verloop van de stembusgang. De MDC van oppositieleider Chamisa wijst de uitslag af. Na een politieinval op het partijkantoor zegt de MDC dat ze de uitslag niet kan controleren. De partij zegt verder dat er is gefraudeerd bij de tegelijk gehouden parlementsverkiezingen... die door de ZANU-PF van Mnangagwa met overmacht werden gewonnen. Bij protesten tegen de uitslag vielen de afgelopen dagen zeker zes doden. Rusland probeert nog altijd het politieke systeem van de VS te ondermijnen. Dat hebben de vier belangrijkste Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen gezegd... op een persconferentie in het Witte Huis. Dan Coates, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten... spreekt van een hardnekkige berichtencampagne... met als doel Amerika te verzwakken en te verdelen werd bevestigd door onder andere de directeur van de FBI en van de inlichtingendienst NSA. De Russen zouden zich richten op de tussentijdse congresverkiezingen later dit jaar, maar ook op de presidentsverkiezingen van 2020.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 count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby.